met het NOS Journaal. In Liverpool zijn bijna 50 mensen gewond geraakt... toen een auto inrijdt op een mensenmassa. 27 mensen liggen in het ziekenhuis, onder wie vier kinderen. Een man van 53 is aangehouden. politie zegt dat het gaat om een witte Britse man... uit de omgeving van Liverpool. Hij is de bestuurder van de auto. politie gaat niet uit van een terroristische aanslag... en er wordt ook niet gezocht naar meer verdachten. In de stad waren honderdduizenden voetbalsupporters op de been vanwege de huldiging van Liverpool. Nog eens drie mannen die anderhalve week geleden uit een gevangenis in de VS vluchten, zijn weer opgepakt. In totaal ontsnapten tien gevangenen via een gat achter een wc in een gevangenis in de stad New Orleans. Pas uren na hun vlucht kwam de gevangenis erachter, toen ze iedereen aan het tellen waren. Veel van de mannen zaten in de gevangenis in afwachting van een veroordeling of een proces. Sommigen zaten er vermoord. Op dit moment zijn er nog twee gevangenen op de vlucht. De nieuwe hulporganisatie Gaza Humanitarian Foundation zegt begonnen te zijn met het uitdelen van hulpgoederen in Gaza. De afgelopen tijd kreeg het nieuwe initiatief veel kritiek. De VN en meerdere hulporganisaties zeggen dat de organisatie is opgericht... om het bestaande distributiesysteem van de hulp de das om te doen. Ook wordt er getwijfeld of ze kunnen voldoen aan de hulpvraag in Gaza. En het Mauritshuis in Den Haag en het Frans Hals Museum in Haarlem... hebben twee schilderijen van Frans Hals gekocht. Daarop staan een zingend meisje en een vioolspelende jongen... De kinderportretten werden rond 1628 gemaakt. De musea betaalden er 7,8 miljoen euro voor. Het weer. Vannacht valt er zo nu en dan wat regen. Het koelt af naar een graad of 11. De komende dag begint regenachtig, maar in de middag is het tijdelijk droger... en laat de zon zich af en toe zien.